Voorzitter Pieter van Vollenhoven van de Onderzoeksraad voor Veiligheid wil de aanpak van Q-koorts onderzoeken. Dat zei hij in een interview met het tv-programma Netwerk. Van Vollenhoven vindt het belangrijk om uit te zoeken wat er is gebeurd en hoe er is gereageerd. Hij noemt de ziekte een verschrikkelijk drama voor mens en dier. Half januari neemt de raad een besluit over het onderzoek naar Q-koorts. Bij een ongeluk op de N31 in Friesland is een ambulance in botsing gekomen met drie vrachtwagens. Vier mensen raakten gewond, van wie twee ernstig. De ambulance vervoerde geen patiënt. De N31 is bij Leeuwarden in beide richtingen afgesloten en dat gaat volgens de politie nog wel enkele uren duren. Meer dan 30 Braziliaanse slachtoffers van de rellen in Suriname zijn opgehaald door een Braziliaans legervliegtuig met een arts aan boord. Vorige week braken rellen uit in het plaatsje Albina, waar veel Chinezen en Brazilianen naar goud zoeken. De onlusten begonnen toen een Braziliaan een dorpsbewoner had doodgestoken. Er werden vrouwen verkracht, winkels geplunderd en gebouwen in brand gestoken. De directeur betaald voetbal van de KNVB, Henk Kessler, vindt dat voetballers en trainers minder moeten gaan verdienen. Sommige voetbalclubs zitten vooral door de economische crisis in geldnood en hebben grote moeite om de hoogste salarissen uit te betalen. Om ervoor te zorgen dat zij het seizoen kunnen afmaken, moeten spelers en trainers de broekriem aanhalen, vindt Kessler. Het weer. Vannacht ligt de temperatuur iets onder het vriespunt. Er is kans op motregen of natte sneeuw en het is plaatselijk glad. Morgen vooral in het zuidoosten sneeuw en de temperatuur ligt dan rond het vriespunt. Dit was het NOS.